Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, iets waar Duitsland aanvankelijk niet mee wilde instemmen. Nederland wilde nog verder gaan, namelijk door ook alleenreizende kinderen... die weinig kans op asiel hebben vast te zetten. Maar dat voorstel haalde het niet. Migranten kunnen straks ook worden teruggestuurd naar het land van waar ze de EU zijn binnengekomen. En niet alleen naar het land waar ze woonden. Dat was een belangrijke wens van Italië. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak. Jarenlang konden de EU-landen het hierover niet eens worden. In het eerste kwartaal zat gemiddeld 5,7% van de werknemers ziek thuis, meldt het CBS. Dat is weliswaar minder dan een jaar eerder, toen corona voor een piek zorgde, maar nog steeds meer dan normaal. Deze eeuw lag het ziekteverzuim in het eerste kwartaal meestal ruim onder de 5% en dit jaar dus ruim erboven. Het verzuim is het hoogst in de zorg en de kinderopvang, meer dan 8%. En het laagst in de financiële dienstverlening, 3,4%. Op Curaçao is de stroom uitgevallen. Dat komt volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op het eiland heter dan normaal en daardoor draaien de airco's overuren. Het energiebedrijf heeft al enige tijd moeite om aan de grote vraag te voldoen. Toen de stroom uitviel schakelden het ziekenhuis en de luchthaven van Curaçao meteen over op generatoren. Het energiebedrijf zegt hard te werken aan een oplossing. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Daarna weer een zonnige dag. Met maxima van 20 graden op de Wadden tot 30 in het oosten en zuiden.